ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er niet op dat Geert Wilders zijn strenge asielplannen erdoor gaat krijgen. Gistermiddag dropte hij op een persconferentie een behoorlijke bom. Het kabinet moet snel met nieuwe, strenge asielplannen komen. Anders zou de PVV de stekker er wel eens uit kunnen trekken. Bij coalitiepartner NSC e hebben ze er weinig zin in, zegt partijleider Nicolien van Vroonhoven. Een jaar geleden hebben we dat coalitieakkoord, het hoofdlijnakkoord afgesproken. Dat hebben we eh, zorgvuldig uit onderhandeld. Van allemaal kanten hadden we onze dingen ingebracht. Het was een uitgebalanceerd stuk. Je kan het niet nog een keertje eh, zo makkelijk eh, doen. Maar dat is wel wat hij wil, anders zegt hij dan laat ik het kabinet vallen. Nou, dat gaan we zien. Arnold Brugink stopt als technisch directeur bij FC Twente. In die rol was hij onder meer verantwoordelijk voor het halen en verkopen van spelers. Hij zegt dat de functie 24 uur per dag doorgaat en dat hij dat niet meer trekt. Bruggink wordt opgevolgd door zijn voorganger. Jan Streuer was eerder ook al technisch directeur van Twente en gaat dat nu dus opnieuw doen. Archeologen hebben in Spanje de oudste complete menselijke vingerafdruk ooit gevonden. Een Neandertaler drukte 43.000 jaar geleden zijn vinger in de rode kleurstof... om een afdruk te maken op een steen. De onderzoekers denken dat het misschien om een vroege vorm van kunst gaat. En een groot stuwmeer in Italië is veranderd in een leeglopende badkuip. Door een lek diep onder de grond loopt het water er in rap tempo uit. Er stroomt meer dan 15.000 liter per seconde weg. Dat is best wel zorgelijk, zegt correspondent Angelo van Schaik. We gaan richting de zomers. Je kan je voorstellen dat er de eh, komende periode niet zoveel regen zal gaan vallen. En als het gat dus niet snel gedicht wordt, dat er dan grote problemen zullen gaan ontstaan. Volgens experts kan het meer als er niks gedaan wordt over krap een maand helemaal droog komen te staan. Hoe het lek is ontstaan en hoe het kan worden gedicht is nog niet bekend. Volgens Italiaanse media houdt de brandweer de situatie in de gaten... en is er geen gevaar voor bewoners in de buurt. Het weer nog, het is grijs en druilerig. Vanmiddag zijn er wat opklaringen en is het wat vaker droog... maar daarna is de regen weer terug. Het wordt vandaag maximaal 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. 5 kilometer op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid is de weg weer vrij. A10 Watergaasmeer-Koenplein. Tussen Watergaasmeer en Knopen de Nieuwe Meer 8 kilometer file. En 10 minuten vertraging A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 6 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Jan zat samen met Willem in militaire dienst. hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me, you used to hate to leave feeling alright. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry So you think I could learn how to tell you? sessie Start Jan het programma Candlelight. Geen popmuziek, maar op de late avond gedichten, voorgedragen door de luisteraars. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you bought and didn't drink. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year. there. But long could stand another moment. Funny, I don't Four years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's a little left to say you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said bedroom, the familiar sound. I want babies crying goes unheard. But what a good year for the roses. Many blooms still linger there. Long could stand another moment. 1967 startte Jan het programma Candlelight. Geen popmuziek, maar op de late avond gedichten voordragen van de luisteraars. Het werd een enorm succes en nog steeds is er zijn eigen internetstation Candlelight Radio. la mer à cause de ce requin que les Américains ont inventé pour faire peur à ton père. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances d'été. Moi le gentil dauphin un requin de carton. Allez, sois chouette, envoie-moi ton ballon. Toi la petite anglaise, tu rases les falaises, tu n'oses plus comme l'année dernière. Me grimper sur le dos, comme sur ta moto, courir après les chevaux de la mer. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien, je ne suis pas méchant c'est bien Si tu me fais la gueule Je vais rester tout seul On va rater nos vacances d'été Moi le gentil dauphin Je n'y suis pour rien C'est moi qui t'ai donné l'été dernier L'amour du vent salé Un goût de liberté Tu avais promis de m'apprendre à parler comme des crabes à marcher de travers comme des manchots plantés au bord de l'eau En attendant que revienne l'hiver Moi le gentil dans vos cartons, votre imagination. On ne va pas se cacher la saison. waar de nostalgie van afdruipt. Dès que le printemps s'en va. Là-bas dans la prairie, j'attends toujours, mais en vain, une fille en Organdie. Dès que le printemps revient. Dès que le printemps revient. Je repense à ses yeux dès que le printemps est là les soirées se font chaudes dès que le printemps revient. se dit rêver dès que le printemps s'en va. Dès que le printemps s'en va. Après bien des hivers, pourtant mon cœur s'en souvient comme si c'était hier.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 je kwam bij die kruising, kom rechts, links of rechtdoor. Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel wil verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. die kruising rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de bloems wel willen verlaten, maar de bloems verlaat jou nooit. heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. maar de blues verlaat jou nooit.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 En wat maakt het uit? kleur aan mijn dag gegeven. heb fini le jour de chance. Ils op alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. zinloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog terug. Du roman d'aujourd'hui, c'est une romance d'aujourd'hui. Made in Holland. speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld Jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker generaties zwijmelde weg bij de amateurpoëzie in Candlelight. Met zijn gebronsde stem en ondernemingszin wist Jan van Veen het radioprogramma uit te bouwen tot een imperium dat tegen elke tijdgeest was opgewassen. amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar y te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera morirme de amor. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Triple Play, een greep uit het verleden. Candlelight was een toevalstreffer, een geintje, in een programma dat hij in de jaren 60 op vrijdagavond bij Veronica presenteerde. In 2018 in de Volkskrant, terugblikkend, iemand had een gedicht opgestuurd en de technicus, Ad Bouwman, stelde voor dat ik het zou voorlezen.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 It isn't all it seems at 17. pity please the ones who serve, cause they only get what they deserve. In the rich relation, hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. girl. de hoogtijjaren ontving hij honderden gedichten per week en trok hij 600.000 luisteraars. Nooit keek Van Veen neer op de gedichten en hun makers. Altijd droeg hij ze voor in volle ernst bij Veronica, de Avro en Sky Radio. En daarna ook nog bij 100% NL. Tot slot een kort gedicht. In liefdevolle herinnering straalt jouw licht ongeacht. Een leven vol betekenis, de sterren in de nacht. Een glimlach, een traan, voor altijd in ons hart. Jouw aanwezigheid blijft, nooit echt apart. Mm, sailors already standing by to depart sails are raised high so the journey can start just like me there will be the same for us all matter where I'm going. No, no, don't matter. Where I've been is enough.